Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hoge Raad heeft veel kritiek op de manier waarop het Openbaar Ministerie zelf straffen oplegt. Het OM mag in bepaalde gevallen een zaak meteen afdoen zonder tussenkomst van de rechter. Maar vaak gaat dat niet goed, heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad laten weten aan minister Opstelten. In 8% van de zaken krijgt iemand een straf terwijl er onvoldoende bewijs is. Verder worden soms straffen opgelegd door onbevoegde ambtenaren bij het OM. Forensisch experts hebben opnieuw een slachtoffer van de vliegramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Het slachtoffer heeft de Nederlandse nationaliteit. Totaal aantal identificaties staat nu op 295. Dat betekent dat er nog drie slachtoffers niet zijn geïdentificeerd. Alle drie hebben ze de Nederlandse nationaliteit. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut zijn er nog veel stoffelijke resten... waarvan de herkomst niet is vastgesteld. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een debat dat op de universiteit zou worden gehouden verboden. Het debat ging over de Palestijnse kwestie en was georganiseerd door de studentactiegroep Studenten voor Rechtvaardig Palestina. Binnen en buiten de universiteit was er kritiek op het debat, onder meer vanwege de aanslagen in Parijs. In een reactie zegt de studentactiegroep dat de, VU, dat de VU een vorm van censuur pleegt. Het debat wordt nu op een andere locatie in Amsterdam gehouden. De stakingsacties bij geldtransportbedrijf Brinks worden hervat. Geldautomaten worden niet langer bijgevuld. Dat heeft het kader bij CNV Vakmensen besloten... nu overleg over een sociaal plan voor ontslagen werknemers niets heeft opgeleverd. Eind vorige maand werden de stakingen opgeschort om de onderhandelingen een kans te geven. Brinks vult met name de Rabobank geldautomaten.